Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een brand in een verpleeghuis in Eindhoven is een bewoner om het leven gekomen. Het is een oudere man. De brand ontstond door onbekende oorzaak in zijn kamer. De brandweer haalde hem eruit, maar hij overleed aan zijn brandwonden. Zo'n twintig bewoners van het verpleeghuis moesten het pand verlaten wegen de rookontwikkeling. Ze konden later weer terug. In het noorden van Mali hebben Franse militairen zo'n tien radicale islamitische strijders gedood. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Fransen gewond geraakt. De actie in het Adrar des Ifogas-gebergte was zaterdagnacht, maar is nu pas bekendgemaakt. De moslimstrijders werden ontdekt vanuit de lucht, waarna de Franse grondtroepen erop afgingen. Frankrijk is oud-kolonisator van Mali en heeft 3000 militairen in het land in de strijd tegen islamitische extremisten. Er is daarnaast een VN-vredesmacht waar Nederland deel van uitmaakt. D66 wil de reserves van de provincies aanspreken om de regionale economie te stimuleren. Partijleider Pechtold zegt dat provincies voor bijna 15 miljard euro op de bank hebben staan of in obligaties hebben gestoken. Hij vindt dat geen taak voor de provincies. Het geld is voor een groot deel afkomstig van de verkoop van energiebedrijven en een paar miljard kan volgens Pechtold worden ingezet voor duurzame investeringen. Hij denkt onder meer dat Zeeland en Zuid-Holland samen kunnen werken aan een getijdencentrale in de Brouwersdam. Geld. Gelderland zou geld moeten steken in banen voor midden- en kleinbedrijf en Utrecht voor fietspaden voor woon-werkverkeer. Dan nog het weer, nog wat winterse buien aan de kust. In het binnenland droog en lokaal glad bij temperaturen rond het vriespunt.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 This is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. keep me up all night. One in a million. My lucky strike, stuck in a elevator should take me to the sky and I got to do to get a drink of soda pop around here.